Ook al hadden naast de medewerkers van Bouterse gezegd dat de ambassadeur niet welkom was. Nederland zou te weinig respect hebben voor de bevolking van Suriname... en haar keuze van Bouterse als staatshoofd. In Noord- en Midden-Portugal woeden ongeveer 50 bosbranden. Het Nationale Park van Portugal is een van de getroffen gebieden. Eerder deze maand werden er duizend nieuwe branden in één weekend geteld. Het hoogste aantal van dit jaar. In Rusland hebben bosbranden inmiddels een kwart van de graanoogst verwoest. Veel boeren dreigen hierdoor failliet te gaan. De Russische regering maakt 900 miljoen euro vrij om de boeren bij te staan. De graanexport is voor de rest van het jaar stopgezet. Een eigenaar van een pizzeria in Leiden, die jarenlang vrouwen op het toilet heeft gefilmd met een verborgen camera, heeft een taakstraf en een boete gekregen. Naast de straf van 100 uur verplicht werken en het betalen van 1000 euro, heeft hij vier maanden voorwaardelijke celstraf gekregen. Tussen juni 2005 en oktober 2008 maakte de man opnames van vrouwen op het toilet. De FIFA zegt dat de ophef in Nederland en België over de financiële regels van de bond geen enkel gevolg zal hebben bij de toewijzing van het WK voetbal in 2018 of 2022. Aan het eind van het bezoek van de FIFA-delegatie zei een woordvoerder dat de bond dergelijke discussies wel gewend is en dat het in ieder land gebeurt. De afvaardiging was verder onder de indruk van de infrastructuur en de stadions in Nederland en België. Begin december maakt de Wereldvoetbalbond definitief bekend waar de WK-toernooien van 2018 en 2022 worden gehouden. Het weer. In het oosten nog zonnige periode. Geleidelijk overal wissend bewolkt met hier en daar buien. Temperatuur uiteenlopend van 19 graden tot 24. Morgen is het bewolkt en zijn...